Juri met het NOS-journaal. In Italië wordt de pensioentijd met ingang van volgend jaar verhoogd. Die voor mannen gaat direct van 65 naar 66 jaar. Die van vrouwen gaat in stappen van 60 naar 66. Ook worden mogelijkheden voor vroeg pensioen drastisch beperkt. Tot voor kort konden veel Italianen al op hun 57ste stoppen met werken. Bij de presentatie van de pensioenmaatregelen barstte de verantwoordelijke minister Elsa Fornero in huilen uit. De maatregelen maken deel uit van een pakket van 30 miljard aan bezuinigingen, lastenverzwaringen en stimuleringsmaatregelen. Onderdeel daarvan is ook dat de BTW wordt verhoogd en dat huizen, boten en auto's zwaarder worden belast. De kleine onderwijsbond Leraren in Actie roept alle leraren in het voortgezet onderwijs op om de eerste drie dagen na de kerstvakantie te staken. De bond is het niet eens met een wetswijziging van minister Van Bijsterveld. Die wil de zomervakantie een week inkorten en het aantal lesuren op 1040 houden. Eerst was Van Bijsterveld van plan dat terug te brengen naar 1000. Leraren in actie zegt dat er meer lessen worden gegeven voor hetzelfde salaris, terwijl de werkdruk al te hoog is. Dat zou leiden tot een leegloop van de sector. De vakbond hoopt dat de Eerste Kamer de wet nog kan tegenhouden. Ook de grootste lerarenbond, de AOB, zint op acties, maar het is nog niet duidelijk hoe die eruit gaan zien. Vitesse heeft de Braziliaanse spits Jonathan Reis tot het einde van dit seizoen gecontracteerd. Afgelopen zomer liep het contract van Reis bij PSV af. Hij is hersteld van een zware knieblessure die hij een jaar geleden opliep in een duel tegen Rode JC. Vitesse hoopt dat Reis in januari fit is. Het weer, lokaal zware buien met kans op hagel, onweer en natte sneeuw. Blijft overdag ook onstuimig, met vooral aan de kust een harde wind. Het wordt maximaal 7 graden. Morgen en de dagen daarna blijft het onstuimig.